Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft na 16 uur onderhandelen een akkoord bereikt met de vakbonden over een sociaal plan voor de 1230 werknemers van de fabriek in Bergen op Zoom die hun baan kwijtraken. Het bedrijf wil de fabriek uiterlijk op 1 oktober sluiten. Een woordvoerder spreekt van een voor Nederlandse begrippen ongekend goede ontslagregeling. Of de leden van de vakbonden er ook zo over denken zal blijken als de bonden het akkoord voorleggen aan hun achterban. De bonden en Philip Morris spraken sinds gisterochtend weer na drie dagen van stakingen. Servische voetbalclub Roda Belgrado mag het komend seizoen niet meedoen aan de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA heeft Roda uitgesloten omdat de club zijn financiën niet op orde heeft. Roda Belgrado won in 1991 de Europa Cup 1. De Turkse clubs Sivasspor en Eskisespor mogen niet meedoen aan de voorrondes van de Europa League. De clubs zijn verwikkeld in een matchfixing schandaal. De clubs zouden drie seizoenen geleden Fenerbahce hebben laten winnen. In Uithoorn is donderdag een hardloper overleden, mogelijk omdat een ambulance niet in de buurt van de man kon komen. De jogger zou zijn getroffen door een hartinfarct. Er was een ambulance onderweg, maar die kon het slachtoffer niet bereiken omdat de weg werd versperd door een fietspaaltje waarvan niemand de sleutel had. De politie kan niet bevestigen dat de man is overleden doordat hij niet tijdig gereanimeerd kon worden. In de Apeldoornse wijk Sprenkelaar hebben nog 300 huizen geen gas. Bijna 1000 huishoudens zijn inmiddels weer aangesloten. Monteurs van netbeheerder Liander proberen dit weekend iedereen weer aangesloten te krijgen. Of dat lukt is nog niet duidelijk. Het gas in de Apeldoornse wijk werd vorige week vrijdag afgesloten... nadat bij werkzaamheden aan de waterleiding een gasleiding was geraakt. Daardoor raakte bij elkaar 6 kilometer van de hoofdgasleiding vervuild. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag flink wat zon, maar ook enkele wolkenvelden. Bij een oostelijke wind wordt het 25 graden op de Wadden... en 30 tot 32 graden land in landinwaarts. S'avonds kans op buien. Dit was het NO.